uur. Manik met het NOS Journaal. Turkije staakt de reddingswerkzaamheden in bijna alle provincies. Alleen in de zwaar getroffen regio's Karamanmaraş en Hatay wordt nog gezocht naar overlevenden. Volgens de Turkse reddingsdienst wordt er nog in zo'n 40 gebouwen naar mensen gezocht. De aardbevingen van twee weken geleden hebben in Turkije meer dan 40.000 mensen het leven gekost... en het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Twee dagen na de rellen in Paramaribo is het rustig in de hoofdstad van Suriname. Wel is de binnenstad nog altijd afgesloten voor verkeer... en wordt de zwaar beschadigde Nationale Assemblée bewaakt. Vrijdag liepen demonstraties tegen de regering uit op ongeregeldheden. Het parlement werd bestormd en winkels werden geplunderd. China denkt erover om Rusland militair te steunen, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Details geeft hij niet. Blinken waarschuwt China dat zulke steun ernstige gevolgen zal hebben... voor de verhouding tussen de VS en China. Peking zegt dat de Amerikanen zich er niet mee moeten bemoeien. EU-buitenlandchef Borrell roept Europese landen op meer munitie naar Oekraïne te sturen. Oekraïners krijgen wel veel applaus, maar niet genoeg kogels en raketten, zei hij op de veiligheidsconferentie in München. Ook maakt hij zich zorgen over de wapenindustrie, die minder munitie produceert dan Oekraïne nodig heeft. Atlete Femke Bol heeft het 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter verbeterd. Op de NK Indoor in Apeldoorn liep ze die afstand in 49 seconden en 26 honderdste. Daarmee was ze ruim drie tiende sneller dan het vorige record uit 1982. Het weer. Vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar een graad of 5.